En zondagavond komt jullie met het buffet, moet ik ook opmaken. Maar ik ben de moeilijkste niet. Ze noemen me ook wel de kliko hier. Doei jullie, fijne avond hè. Oi, oi, oi, oi, oi. Hey, dit is 538, 6 minuten over 9. Aan jou ook, uh, goedenavond. Hoe ben je eraan toe, vroeg ik mij af. Ik eh, kreeg net een appje binnen van Chris. Die zegt, jongens, allemaal leuk dat jullie die files voorlezen. Alleen, eh, wij staan al meer dan een uur stil op de A27 bij Gorkum en Utrecht. En je zei net dat het maar 27 minuten was. Ik ben ook afhankelijk van wat Flitsmeister mij aangeeft, Chris. Maar hou vol. Hé, hey, waar luister je? Dat ben ik ook wel even benieuwd naar. Ik wil zit je ook nog in de auto? Ben je ook bezig met een, eh, een vrije kuur op vier wielen? Kijk alsjeblieft een beetje uit, want op sommige plekken is het inderdaad spekglad. Maar misschien luister je wel ergens anders. Check even in. Vind ik leuk via de F van Dan weet ik wie er zijn en waar je zit. En dan kan ik je zo meteen even verwennen met goede muziek van onder andere Ray en Suzanne en Freek. Je hoorde net Martin Garrix en Loud met Mad en Morgan Wallen met What I Want. En die Morgan Wallen, ja, dit is een gozer. Ik bedoel, tell me you're American without telling me you're American. Ik stel op zijn Instagram te kijken en dan zag je hoe Morgan Wallen de kerstdagen doorgebracht heeft. Eh, met een jachtgeweer. En een foto staat er ook bij, waarbij hij een dood hert vasthoudt. Ik weet niet of de kerstman er eentje mist, maar Morgan Wallen, <laughs> ontzettende jank. Hoorde je net ook op Radio 5. Hey, check even in de f van 538. Weet ik dat je erbij bent? Kan ik je even welkom heten?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 gaat. gaat. Jouw hit. Jouw 538. my love Your husband is coming. Where's My Husband. Op 538. Hey, toppers even incheckt via de app. En weet ik een beetje hoe het met je gaat. Of je niet ergens in een vangrail ligt op even af. Man. Oh, stel je voor. Ik hoop het niet. Sibyl laat weten in ieder geval dat het goed met hem gaat. Hey Martijntje, goeie avond. 538 staat aan in Schagen. Gelukkig, gelukkig nieuwjaar. Weer. <laughs> Weer. Dankjewel, jongen. Eh, Daphne die heeft chaos. Net terug van vakantie in de Alpen. Koffer uitpakken doe ik morgen wel even. Zojuist al sneeuw geschept en zout gestrooid. Nu op de bank 538 luisteren terwijl ik mijn foto's aan het bewerken ben. En nog naschommel van die 7,5 uren in de trein er een fotootje bij van de koffer in kwestie. Geen idee hoe je dat er allemaal in gekregen hebt, Daphne, maar hulde. De Golden Retriever knuffel is voor wanneer ik mijn echte hond mis. Hallo, ik ben Daphne, 45 jaar en ik heb inderdaad nog een knuffel. Dat geeft helemaal niks bij. Dankjewel voor je appje. Willem stuurde leuk een blauwe dag weer op de radio te horen. Fijne uitzending. Nou, graag draait. Randy zegt dat hij in Herford, Duitsland zit. Bij zijn vriendin. Te luisteren naar 58. Hele fijne avond. Eh, wensen iedereen. Nou, terug Koes van Loes uit eh, Zuid-Limburg, waar Pinkpop binnenkort weer van start gaat, laat ze weten. En ehm, wat ik ook al vet weet je, er zijn ook mensen die gewoon moeten werken hè, tijdens deze barre, barre omstandigheden. En ik kwam een appje tegen eh, van, even kijken, waar is die gebleven? Hier zo, Alex. Die zegt, ik ben monteur tijdelijke verkeersmaatregelen. Oftewel, we doen afzettingen en of omleidingen van de wegen tijdens werkzaamheden of evenementen. Dus ik heb, eh, ik heb hem even geteld en ik vind het hartstikke interessant. Alex, goedenavond. Hey, goeiedag. Hey, wat heb jij... Eh, je hebt denk ik een drukke avond voor de boeg, of niet? Valt mee gelukkig vandaag, vannacht. Oh, maar je weet van tevoren wat je moet doen dan? Ja, ja, dat wel. Eh, bij ons is het gelukkig geplande werkzaamheden. Oh, op die manier. Nee, ik dacht jij moet zo meteen naar allemaal calamiteiten toe van auto's die van de weg gegleden zijn en daar eh, zorgen dat iedereen door kan rijden. Nee, ja, dat, die, diensten hebben we ook, zeg maar, maar voor mij is het vannacht gepland. Oké, dus jij weet precies waar je heen moet en hoe laat je weer thuis bent. Hoe laat exact thuis ben, weet ik niet, maar ik zal eens wat in kunnen maken, inderdaad. Hey, en wat, eh, eh, mag je vertellen wat je moet doen, of is dat allemaal strikt geheime informatie? Nee, dat, dat, mag, eh, dat mag verteld worden, zeker. Oké, en waar moet je heen dan vanavond? Uh, vanavond is het Velsen. Velsen, want daar wordt iets verbouwd, opnieuw aangelegd, geasfalteerd. Nee, daar wordt, er wordt aan een spoor gewerkt vandaag. Ah, oké. En jij moet zorgen dus dat niet iedereen die bouwput inrijdt. Daar komt het op neer. Dat er niemand de spoor overheen gaat, inderdaad. ja, het spoor is iets, eh, hoe zou ik dat eh, brengen, iets um, qua afzetting. Ja, precies. Nee, dat snap ik, ja. Maar is het niet zo dat jij nu denkt van... oh, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo fijn weer om in te rijden... of maakt het jou echt geen reet uit omdat je per jaar 40.000 eh, kilometer maakt? Ja, ik, maar het maakt me helemaal niet uit te sterk, maar ik vind het heerlijk. Ja, jij vindt het leuk dit? Ja, ik vind het heerlijk. <laughs> Een beetje een vrije kuur op vier wielen. <laughs> nou ja, het is... hoe zou ik het zeggen? uitdagend. Dat is het zeker. Nou, ik eh, kwam met mijn normale auto deze kant op. Ik vond het al uitdagend. Dus ik wilde even een shout-out doen ook naar alle mensen... die bijvoorbeeld een strooiwagen besturen. Of inderdaad mensen zoals jij die voor de overheid zorgen... dat we veilig eh, van, het, eh, <laughs> van de weg gebruik kunnen maken. Dus bij deze mag je die in je, in je reet steken, die veer. Nee, dus ik vroeg me af inderdaad hoe, dat bij jou, hoe dat bij jou zat. Nou, ik wens jou een fijne nachtdienst dan. En nou, tof dat je 50 achterbij hebt. Helemaal goed. Kijk een beetje uit, hè? Oké, man. goedjes. Hoi. Dit is Radio 538, 10 minuten voor half 10 op zondagavond. Met zometeen Shabuzi met een Barsong. Topic komt eraan met Breaking Me. En dit is Sickness X met Superstring.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 Op nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. We wish. We wish. We wish. We wish. We wish. De tijd van wishing is voorbij. Start met beleggen. Tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je inleg verliezen. Miljoenen jaren geleden leefden er dinosaurussen. En hadden leeuwen gigantische tanden. Neem je hele familie mee op een lichtgevende reis dwars door de tijd in Safari Park Beeksberg. Light Safari. Miljoenen jaren in een avond vol licht. Kijk voor tickets op beeksberg.nl. Stop wishing. Start met beleggen. In een universum aan producten tegen kleine tarieven. Van aandelen tot crypto. De Giro. Everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je inleg verliezen. Tot wel 50% korting op stijlvolle must-haves. Wat doe ik aan om het nieuwe jaar echt goed te beginnen? In de Zalando-app. Daar vind je de perfecte look voor elke gelegenheid. Tot wel 50% korting. Als je gratis aanmeldt als pluslid, ontvang je nog meer voordelen.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 Jouw weekend. Jouw 538. Ik weet niet of jij eh, groei wil doormaken in 2026 ten opzichte van afgelopen jaar. Dat dat een van je goede voornemens is. Daar heb ik een tip voor je. Daar moest ik ook aan denken omdat ik uh, Sabrina Carpenter draaide met haar 1,52 meter. Maar in de Filipijnen geloven ze heilig dat wanneer jij aan het begin van het nieuwe jaar veel en hoog springt. <laughs> Zo hoog mogelijk als je kan. Dat je op die manier groter kunt worden. Letterlijk dan. Dus niet figuurlijk zoals ik misschien bedoelde. Maar ik vond het wel een apart <laughs> ding. Had je wel mee moeten beginnen tijdens Oud en Nieuw. Dus het is eigenlijk een beetje los monster naar de maaltijd. Hey, dit is 538. Um, ehm, wij doen hier in goede verhalen en in goede muziek. En soms komen die dingen ook samen. Eh, de muziekbusiness is een hele groene industrie, want alles wordt opnieuw gebruikt. Als ik je dit laat horen, dit komt uit de jaren 60, let op. Dit is even het introotje, dat zal ik even laten horen. Omdat het ook gewoon lekker zomers is. fijn met die winterse barre buiten. Maar als je even een stukje verder luistert, dan herken je dit misschien wel. Komt-ie. Even die pan aan de kant. <laughs> Kijk, dit herken je wel, toch? Dance with me. Perez en de dame die je hoort is... Like the lazy ocean Rosemary Clooney. Familie van, hoor je denken? Uh, ja, zeker familie van. Eh. Dat is namelijk de tante van George Clooney. Eh. Nou goed, die hadden in de jaren 60 dit nummer, die twee. Eh. En er is een ontzettende dikke remix van gemaakt. Die hoor je zo meteen. Over een paar oh. minuutjes. Naar Douwe Bob en Mo. Nog even blijven. En dit is Nelly met Harden hier op 538. Herman soei op 538. Het origineel liedje net eens horen, dat komt uit 1960. In 2021 zat dat nummer in Lupin, een Netflix-serie. En in 1999 zat het al in de hoofden van eh, die gast achter Chef. Die daar je Mambo soei van maken. Dit is 538, Lucas en Steve komen eraan. Dit zijn eerst Nate Smith en Tyler Hubbard. After Midnight. Tailgates go down, solos get flipped. Girls get to dancing when Damn. say Hoorn, Dua Lipa en ook Ed Sheeran komt eraan. hey, kijk eens rond in je kamer. Saai, hè? Ha, je mist een kamer